Mark Visser met het NOS-journaal. Verzelstra heeft zich teruggetrokken uit de sollicitatieprocedure voor de Wereldbank. Bronnen bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Vorige maand werd bekend dat de voormalig minister van Buitenlandse Zaken... genoemd werd als de nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbank. Daar kwam veel kritiek op. In februari moest Zelstra opstappen als minister... nadat duidelijk was geworden dat hij had gelogen over een ontmoeting met president Poetin. In de stad Groningen is een balkon spontaan van een flatgebouw gestort. Gebeurde vanochtend om een uur of zes. Niemand raakte gewond. De bewoner zei tegen RTV Noord dat, maar de bewoner van het appartement uit 53 is erg geschrokken. De woningbouwvereniging heeft nog geen idee hoe het balkon van de gevel los is kunnen komen. De verzakte potvis die vorige week aanspoelde bij Den Helder... is overleden aan een ontsteking in beide longen. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Zij heeft in het maag-darmstelsel van het dier geen plastic gevonden. langdurige longontsteking is waarschijnlijk ook de reden dat het dier verdwaalde... en in de Noordzee terecht kwam. De politie heeft in Heerenveen het Abel Lenstra stadion afgesloten vanwege een bommelding. Bij onderzoek is niets verdachts aangetroffen. Vanochtend werd het stadion en de directe omgeving afgesloten na een bedreiging tegen de voetbalclub. Aan het eind van de ochtend werd het onderzoek afgerond en het stadion is toen weer vrijgegeven. Ondanks de droogte ziet de waterhuishouding in Nederland er vrij goed uit. Dat hebben het KNMI en de waterschappen gezegd op een persconferentie. Om te kunnen voorzien in de watervoorziening van Noord-Nederland... wordt het waterpeil in het IJsselmeer wel iets verhoogd.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Give me your, give me your, give me your attention baby I gotta tell you a little something about yourself in my sanctuary. Days go past, it's autumn already, and I sit here and wonder what I say what I mean I do very different things.